Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben nog drie lichamen geborgen na de vliegramp met de vlucht van Air Asia bij Borneo. Het vliegtuig verdween vorige week zondag in zee. Er zijn nu 34 slachtoffers geborgen. Aan boord waren 162 mensen. Op Kalimantan, het Indonesische deel van Borneo, gaan forensische experts de lichamen identificeren. Indonesische bergingsteams hebben vandaag ook in de Javazee vermoedelijk een onderdeel van het vliegtuig gevonden. De Vlaamse Syriëganger Jejoen Bontink is met zijn vriendin aangehouden op de luchthaven van Brussel. Hij stond op het punt om naar de Turkse badplaats Antalya te vliegen. Veel moslimstrijders reizen vanuit daar door naar Syrië. Bontink, die 18 is, zegt zelf dat hij in Turkije vakantie wilde vieren. Volgens de Belgische justitie heeft hij een contactverbod geschonden. Jujun Bontik zat in 2013 vast op verdenking van terrorisme. Hij was dat jaar naar Syrië vertrokken, waarschijnlijk om aan de jihad deel te nemen. De burgemeester van een Servische stad waarschuwt voor bedorven taarten. Onbekenden hebben ruim 18.000 afgekeurde taarten meegenomen van de gemeentelijke vuilstortplaats. Die worden nu te koop aangeboden voor 1,60 euro per stuk. De partij taarten uit een plaatselijke fabriek moest worden vernietigd omdat de koeling in de opslagruimte was uitgevallen. Woensdag viert de Servisch-orthodoxe kerk kerstmis. Jorrit Bergsma heeft de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer was in 2010 en 2012 winnaar op natuurijs. Tweede was dit jaar Marcel van Ham, derde werd Gerry Hekman. Bij de vrouwen werd Mariska Huisman voor de derde keer kampioen... voor Irene Schouten en Voske Tamer van der Wal. Huisman pakte in 2010 en 2012 de nationale titel ook. Het weer, Vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt tot rond of net iets onder het vriespunt. In de loop van de nacht kans op gladheid. Morgen wolkenvelden en wat zon en 4 graden.